De kliniek in Den Dolder, waar Michael P. werd behandeld... neemt in ieder geval dit jaar geen zware gevallen... als de moordenaar van Anne Faber meer op. Maar gaat ook niet eerder sluiten. Dat heeft minister Dekker gezegd in een gesprek met zo'n 200 inwoners van het dorp. Die voelen zich onveilig omdat ze zijn bedreigd door cliënten van de kliniek... en omdat is gebleken dat er grote fouten zijn gemaakt... bij de behandeling van Michael P. Het is de bedoeling dat de kliniek in Den Dolder in 2025 sluit. Minister Dekker wil die datum niet naar voren halen. Een deel van de Nederlandse vissers kan voorlopig doorgaan met pulsvissen. Minister Schouten negeert het Europese pulsvisverbod dat op 1 juni ingaat... en geeft een kwart van de vissers tot eind van dit jaar een vergunning. Volgens haar is dat nodig om het lopende onderzoeksprogramma... naar vissen met elektrische stroompjes goed af te ronden. Of Brussel hiermee akkoord gaat is nog onduidelijk. Minister Schouten stapt mogelijk naar het Europese Hof... om het pulsvisverbod helemaal van tafel te krijgen... omdat het verbod veel Nederlandse vissers dupeert. Friese vogelwachten roepen alle Vriezen op... een deel van hun land of tuin onder water te zetten... om vogels te helpen. Vooral vogeltjes die net uit het ei zijn gekomen... kunnen nauwelijks insecten vinden door de aanhoudende droogte. De vogelwachten krijgen veel berichten over dode en verhongerde kuikentjes... Ook volwassen vogels hebben het moeilijk. Wormen zijn door de droogte diep in de grond gekropen. Vanwege het risico op natuurbranden door de droogte... wordt bijna de helft van de paasvuren in Overijssel dit weekend niet aangestoken. Als het zondag hard waait, worden er mogelijk nog meer van de ongeveer 120 geplande paasvuren geannuleerd. Ook in de Achterhoek gaan tientallen paasvuren niet door. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt vannacht af tot een graad of 9.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 Nou, zo natuurlijk is het niet, maar het loopt weer even storm. Dus we kunnen er weer even flink tegenaan. En een heleboel andere werken. De playlist kan je vinden op peacefulradio.info. En daar vind je het nieuws, deze radioshow. En, en natuurlijk het radio-internetstation van Peaceful Radio. Kortom, genoeg te doen, genoeg nieuws, genoeg om van te genieten. Veel luisterplezier. moet hij het wel doen natuurlijk. Zo dan. of the artists of Peaceful Radio, please visit my website www.aneamusic.com.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 A fuim a vecna tramway cars was rumbling in my ears. That hammy shears and brumilo, my eyes were full of tears. Mikuye gramira in my dear native home. Gertrugan eager gaelthni in Glasgow all alone the bodily, who met me on the way? And doinach had the whole room, they had too much to say. What could you Vakutshukiri, aregadaram, and when I said clear away, Ganthuratamach and Chengaram, and nasty things did say. Hokshin soos manaterse, my temper it got wild. Is hamishiers geschapen it along the banks of Clyde. Hoor me greimer boch you, and I tossed him round my head. He leek me me aan de straatje, and they picked him up for dead. en Shinnam Polisman, a splendid man was he. Then you cast the space of the belonging to poor three. Whoosh de doom, oh, ogenach, what, what is all this row? Hi, eats and rooms, a house, and I will tell you how. Hals ich mir die he'd heard the likes before. Is renne fetter a champen a goes in the shop door. a machalawar and pretended down to right. Mar hall she he anton of och na lowlanders to fight. Van thine mod is me and am to be in such a fix. Hush to room on scale, you'll have to stop those tricks. Havas da gian a leitch gebrach, just treat them with disdain. Ook Kanjoch missions Mashunsas, if you do the likes again. Hook me a krilja, and I went upon my way. Ha emma bleam am washen, I'm in Glasgow to this day.